Jobboot met het NOS-journaal. De Rijn bij Lobit bereikt ruim 14 meter boven NAP. Dat is ruim een meter onder het pijl dat bijzondere maatregelen noodzakelijk maakt. In de komende dagen zullen door de stijging van het water in Waal, IJssel en Rijn meer uiterwaarden onder water lopen. In verband daarmee moeten boeren hun vee daar weghalen. In een sporthal in het Groningse dorp Ten Boer verzamelen zich steeds meer mensen die gedwongen worden geëvacueerd vanwege een dreigende dijkdoorbraak. In totaal moeten 800 mensen uit de dorpen Woltersum, Wittewierum, Ten Post en Ten Boer hun huis verlaten. De dijk van het Eemskanaal ter hoogte van Woltersum is verzadigd. Op dit moment daalt het waterpeil in het Eemskanaal en neemt de druk op de dijk wat af. Rond de jaarwisseling zijn zeker 25 vuurwerkslachtoffers geopereerd aan ernstige verwondingen. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie. Het gaat volgens de vereniging om verwondingen aan handen, gezicht en brandwonden. Bij vijf slachtoffers moest een hand worden geamputeerd en in nog meer gevallen raakten mensen hun vinger of een deel daarvan kwijt. De meeste slachtoffers zijn minderjarige jongens. De EU opent een kantoor in Birma. De afgelopen jaren onderhielden EU-diplomaten contact vanuit buurland Thailand. Ze hielden zich onder meer bezig met hulp aan Birmeese vluchtelingen in het grensgebied. Maar bijna een jaar geleden kreeg Birma een burgerregering die hervormingen doorvoert. Door die veranderingen is de relatie met het Westen verbeterd. Het nieuwe EU-kantoor komt in de Birmeese havenstad Yangon. Iran houdt volgende maand opnieuw marineoefeningen in de straat van Hormuz. De aankondiging komt twee dagen na het afronden van een andere oefening... waarbij Iran liet zien wat het militair in huis heeft. De oefening leidde tot oplopende spanningen met het Westen... dat Iran ervan verdenkt te werken aan de productie van kernwapens. De Verenigde Staten hebben onlangs de sancties tegen Iran verscherpt... en Iran dreigde even met het afsluiten van de straat van Hormuz voor olietankers. Het weer is nog een kans op wat buien, later droog en steeds meer zon. De wind neemt af, naar matig tot vrij krachtig. Het wordt vandaag zo'n 8 graden. Dit, Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De politie heeft flitters aangekondigd op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Klappert Lunette en Veenendaal. Op de A27 tussen Utrecht en Almere. En op de A37 tussen Hogeveen en de Duitse grens. Tot zover de verkeersinformatie.